Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Russische militaire voertuigen zijn mogelijk Oekraïne binnengegaan. Volgens ooggetuigen zijn er ongebruikelijk veel voertuigen in Donetsk. Donetsk is de hoofdstad van de gelijknamige regio. Pro-Russische separatisten riepen langer geleden al de onafhankelijkheid uit. Net als de Luhansk-regio. De Russische president Poetin erkent nu de onafhankelijkheid van beide zelfverklaarde volksrepublieken. Dat deed hij in een televisietoespraak. Daarin haalde hij fel uit naar Oekraïne. Hij beschuldigde het land onder meer van genocide op Russisch-taligen. Daarom vindt Poetin dat hij geen keus heeft. De VN-veiligheidsraad is in een spoedzitting bijeengekomen. Dat gebeurt onder meer op verzoek van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ajax liet eind 2020 een klacht over seksuele intimidatie... door assistenttrainer Winston Bogarde onderzoeken. Dat schrijft NRC. De voetbalclub concludeerde dat het om een privé-kwestie ging. Daarom mocht Bogarde gewoon aanblijven. De vrouw die een klacht had ingediend werkte niet bij Ajax... maar kwam wel met Bogarde in contact vanwege zijn functie. Om wat voor klachten het precies gaat is niet bekend. Begin deze maand vertrok Mark Overmars als technisch directeur bij Ajax... vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Voor het eerst waren er vorig jaar gemeenten waar de huizen gemiddeld voor meer dan 1 miljoen euro werden verkocht. In Blarikum en Bloemendaal was dat het geval. Twee jaar terug lag het gemiddelde daar nog rond de 850.000. Het CBS en het kadaster hebben dat uitgezocht. In Pekela in Groningen zijn de huizen met een gemiddelde van 2 ton het goedkoopst. Het landelijk gemiddelde voor een huis was vorig jaar 387.000 euro. Dat is ruim een halve ton meer dan een jaar eerder.